God zie met u en geef u troost. Met een gebaar troost te zien zelf is. Daar hier hem zelf genoeg met is. En de alle creaturen na haar wezen en de na haar getuigen. Hij zoete kind, uw uw leed en uw zwaarheid en uw rouw dies bid ik over en de maanden en de raden en de gebieden, als een moeder haar lieve kinden, dat zien men ter hoogster ere en de ter zoetster werdigheid der minnen, dat gij alle vreemde rouwen van u doet, en dat gij u om opnieuw bedroeft, zo gij minst moogt, hoe zo het met mij gaat. Is die dood achter landen? is de gevangenis. Want goed zien dan, het is er minnen.